Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Rond deze tijd sluiten de stembureaus in Frankrijk. Zo'n 50 miljoen Fransen kozen vandaag een nieuw parlement. Op dit moment wordt een exit poll bekendgemaakt. Naar verwachting wordt de radicaal rechtse partij Rassemblement National van Marine Le Pen de grootste... maar blijft een absolute meerderheid buiten bereik. Vorige week was de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Toen was de opkomst 60 procent. Dat percentage werd vandaag om 5 uur al gehaald. Sinds 1981 is de opkomst niet zo hoog geweest. De ministers Brekelmans van Defensie en Veldkamp van Buitenlandse Zaken... hebben in Oekraïne een ontmoeting gehad met president Zelensky. Ze hebben Zelensky verzekerd dat de nieuwe Nederlandse regering Oekraïne blijft steunen. De levering van F-16's gaat dan ook onverminderd door. Ook is Zelensky gezegd dat Nederland een voortrekkersrol wil blijven spelen... als het gaat om internationale steun voor Oekraïne. Dat wil het kabinet komende week ook laten zien op de NAVO-top in Washington. Lewis Hamilton heeft de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Max Verstappen werd tweede en Lando Norris derde. George Russell, die op pole position begon in zijn Mercedes, viel uit door motorproblemen. Verstappen kwam aan het einde van de race nog dichtbij, maar hij kon de Brit niet meer achterhalen. Wel houdt Verstappen de leiding in het klassement. De negende etappe in de Tour de France is gewonnen door Anthony Turgis. Hij was na een veldslag in de heuvels rond Troyes sneller dan Tom Pitcock en Derek G. In deze gevreesde etappe van bijna 200 kilometer met start en finish in Troyes... moesten de renners over 14 gravelstroken. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard en Roglic konden op de finish opgelucht ademhalen... toen bleek dat ze ten opzichte van elkaar geen tijd hadden verloren. De verschillende, verschillen in de top bleven gelijk. Het weer aan de kust is het een graad of 18, in het binnenland 20.